Kesteren met het NOS-journaal. De verdachte die gisteren in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie... was een jongen van 15, dat zegt de burgemeester. Agenten waren afgekomen op een melding van een roof van een fatbike... waarbij zou zijn gedreigd met een vuurwapen. De verdachte sloeg op de vlucht, waarna de politie meerdere schoten loste. De 15-jarige verdachte uit Gouda overleed ter plekke. In de Amerikaanse staat Arizona is in het bijzijn van ruim 60.000 bezoekers afscheid genomen van Charlie Kirk. Er waren veel sprekers uit het megakamp en conservatief Amerika. President Trump en zijn vicepresident Vance hielden ook een toespraak. Ze noemden Kirk een martelaar voor vrijheid in de VS en het christendom. Erica Kirk, de weduwe van Charlie, zei dat ze de dader vergeeft. Zij zal de actiegroep van haar man gaan leiden. Charlie Kirk werd vorige week doodgeschoten op een campus in Utah. Voor de moord zit de man van 22 vast. Over een motief is nog niets bekend. Bij een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zijn vijf mensen gedood. Het gaat om een vader en zijn drie kinderen en nog een ander persoon. Twee anderen raakten gewond, onder wie de moeder van het gezin. Het Israëlische leger zegt dat er een aanval is uitgevoerd op een Hezbollah-terrorist... en dat die daarbij is uitgeschakeld. De Libanese premier roept de internationale gemeenschap op om de Israëlische aanval te veroordelen. In meerdere Braziliaanse steden zijn protesten uitgebroken vanwege een omstreden grondwetswijziging. Tienduizenden zijn de straat opgegaan vanwege een wet die het moeilijker maakt om politici te vervolgen, zoals oud-president Bolsonaro. Het Braziliaanse parlement nam de wet vorige week aan. Die moet nog wel door de Senaat, maar linkse politici, vakbonden en artiesten hebben opgeroepen tot protest. Oud-president Bolsonaro werd vorige maand veroordeeld tot 27 jaar cel voor het voorbereiden van een staatsgreep.